Itzada in Google en hij staat gelijk bovenaan. Ben je mooi klaar mee als je als daar gelijk gevonden wil worden? Blijkt het ook nog geen directe familie te zijn van me. Maar goed, moet je nu maar eens luisteren wie het nu op de radio is, hè? steeds een muziek De radiomuziek is altijd fijn, al is de ontvanger nog zo klein. Iedere donderdag, zo diep in de nacht, zit Itzerda met bakker op wacht. Ze geven dan de radiomuziek voor een talrijk en dankbaar publiek.